Femke met het NOS Journaal. De failliete boekhoudfunding. In één weekend hebben sympathisanten 78.000 euro bijeengebracht. Er was 75.000 euro nodig. De initiatiefnemers, de huidige manager en een oud-directeur... willen nu snel een bod uitbrengen bij de curator. En als dat lukt gaat de winkel zelfstandig verder onder de oude naam Dekker van de Vecht. In Donetsk in Oekraïne hebben pro-Russische betogers een deel van een regionaal overheidsgebouw bezet. Volgens een journalist van persbureau Reuters kwamen ze niet verder dan de eerste verdieping, omdat de liften in het gebouw zijn uitgeschakeld en de trappenhuizen zijn afgesloten. Donetsk ligt in het oosten van Oekraïne. Wie de voeten of handen in een sauna of schoonheidssalon laat beknabbelen door visjes, loopt een klein risico op een infectie. Het risico voor mensen met een gezonde huid is verwaarloosbaar, maar mensen met huidproblemen of een verminderde weerstand lopen volgens het RIVM kans op huidinfecties. In bassins knabbelen de visjes aan handen en voeten om dode en verdikte huid op te eten. Het aantal pensioenfondsen dat dit voorjaar de pensioenen moet verlagen is lager dan verwacht. Uit gegevens van de Nederlandse Bank blijkt dat 29 fondsen de pensioenen verlagen. Vorig jaar kondigden nog 37 fondsen aan dat ze dit jaar zouden moeten korten. En ook is de gemiddelde korting lager dan vorig jaar werd aangekondigd. De man die zich gisteren in Vlissingen in brand stak is overleden. Hij bezweek gisteren in Rotterdam aan de ernstige brandwonden die hij had opgelopen, dat meldt de politie. De man stak zichzelf vrijdag aan het begin van de avond in brand bij een filiaal van Albert Heijn in het centrum van Vlissingen. De politie gaat ervan uit dat het gaat om zelfdoding. Het weer, vanuit het zuiden droog en af en toe zon.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 tussen knopen Kleinpolderplein en Delft 7 kilometer. Bij Delft zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. Er blijven er twee open. Ligt ook olie op de weg, dat moet schoongemaakt worden. Op de N15A15 Maasvlakte Rotterdam tussen Rozenberg en Spijkenisse staat 3 kilometer.